Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. In de rivier De Lek in Zuid-Holland zijn meerdere lichamen uit het water gehaald. Gisteren werd er al één vrouw gevonden en drie andere vannacht. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een vader, moeder en twee volwassen dochters. Die komen uit Gouda. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het gezin ging afgelopen weekend naar een bruiloft... en mogelijk hadden ze op de terugweg problemen met de navigatie. Zijn ze in het donker verdwaald en in het water gereden. Er zit een flinke lijst met ontslagen aan te komen bij Philips. Economiecollega Lisa Schallenberg zet de cijfers voor je op een rijtje. Ze hebben 79.000 mensen wereldwijd die daar werken... en ze moeten met 4.000 gaan krimpen. Ja, dat proberen ze op te vangen met natuurlijk verloop, tijdelijke contracten niet verlengen... maar ook met gedwongen ontslagen. En in Nederland betekent dat 400 gedwongen ontslagen op de 11.000 mensen die daar werken. Het gaat al een tijdje niet zo goed met Philips. Ze hebben problemen met leveren en moesten een hoop apparaten met problemen weer terughalen. Die problemen lijken nog niet voorbij te zijn en dus gaat Philips bezuinigen. Een latertje voor de spelers van Herenveen. Ze konden na de wedstrijd tegen Volendam pas laat weer instappen in de bus. De pot begon pas om 8 uur en werd ook nog eens twee keer stilgelegd. Eerst omdat het bliksemde boven het stadion... en daarna omdat er iemand het veld opkwam in de kleding van een bezorgdienst. Eh, nee, thuisbezorgd. Nee, niet hier. Thuis. Ja, nee, ook, ja, maar het staat hier toch echt voor mij dat ik hier moet zijn. Niemand had hier, hij vraagt nog even van de graaf, had iemand wat besteld? Nee, ik heb niks besteld. Ik had wel trek, maar eh, nee. Uiteindelijk won Heerenveen de wedstrijd met 3-1. En het weer nog wordt een onstuimig dagje met veel wind en buien met onweer. Maar tussendoor is er ook wat zon en koud is het in elk geval niet. Max een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen Schiphol en Knopend de Nieuwe Meer 7 kilometer met drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat file bij Knopend de Nieuwe Meer 5 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Twee rijstroken zijn dicht. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Rotterpolderplein 6 kilometer met 10 minuten oponthoud.